4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Wond geraakt. Sommige van hen zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk is de explosie veroorzaakt door een metalen pijp die gevuld was met explosieven. De bom zat in een zwarte rugzak die was achtergelaten in een wagon. Na de ontploffing vloog het treinstel in brand. De politie gaat ervan uit dat er sprake is van opzet... maar het is niet duidelijk wie het explosief in de trein heeft geplaatst... en of het om een terroristische aanslag gaat. Twee mannen uit Den Haag moeten tien jaar de cel in voor een poging tot moord op een vrouw van 21. Ze moeten het slachtoffer ook een schadevergoeding betalen van ruim 15.000 euro. Een jongen van 16 is vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. De daders van 20 en 26 drongen vorig jaar het huis van haar binnen. Er werd drie keer op de vrouw geschoten, onder meer in haar gezicht. Een ruzie tussen huisgenoten zou aanleiding zijn geweest voor de schietpartij. De zoon van de Libische oud-dictator Gaddafi is toch niet vrijgelaten, zeggen bronnen in Libië. Een Franse tv-zender meldde gisteren dat Saif Gaddafi had geprofiteerd van een amnestieregeling, maar Libische bronnen zeggen dat het bericht over zijn vrijlating niet klopt. Saif Gaddafi zit een celstraf uit voor het bloedig neerslaan van vreedzame protesten tijdens de revolutie in Libië in 2011. Hij werd gezien als de opvolger van zijn vader, die tijdens de revolutie ten val werd gebracht en vermoord. Frankrijk is nog steeds de populairste vakantiebestemming onder Nederlanders. Vorig jaar werden bijna 1 op de 5 buitenlandse zomervakanties in Frankrijk doorgebracht, meldt het CBS. Op de tweede plaats staat Duitsland, daarna volgen Spanje, Italië en Griekenland. We gaven vorig jaar ruim 8 miljard euro uit aan zomervakanties in het buitenland. Gemiddeld ruim 800 euro per persoon. Het weer bewolkt en hier en daar kan wat lichte regen vallen.